Lieselot met het NOS-journaal. Longartsen in Nederland melden de eerste gevallen van een onbekende longziekte... bij gebruikers van de elektronische sigaret. Naar aanleiding van een enquête van de Vereniging van Artsen... voor longziekte en tuberculose onder de 1100 leden... werden drie gevallen bekend, meldt Nieuwsuur. Aanleiding voor de enquête was het nieuws dat er in de Verenigde Staten... honderden mensen aan een mysterieuze longziekte lijden... die vermoedelijk is veroorzaakt door e-sigaretten. Zes mensen zijn aan de ziekte overleden. Duitsland en Frankrijk zijn bereid elke vierde migrant die over zee in Italië aankomt op te nemen, zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Zehower in een Duitse krant. De gesprekken lopen nog, zegt Zehower, maar als alles blijft zoals het nu is, kunnen we 25% van de uit zee geredde mensen overnemen. Voor Duitsland verandert er niet wezenlijk iets. Ook nu komt ongeveer een kwart van de in Italië aangelande migranten in Duitsland terecht. Het kabinet heeft deze zomer een Amerikaanse aanbod afgeslagen... voor hulp bij het terughalen van Nederlandse Syriëgangers. Dat hebben de ministers Blok en Grapperhaus geantwoord op Kamervragen. Het ging om tien vrouwen en hun kinderen. De rechtbank in Rotterdam oordeelde dat Nederland zich moet inspannen om deze Nederlanders op te halen, maar volgens het kabinet is dat niet zo gemakkelijk. Zo is het gebied nog altijd onveilig en kan het maken van formele afspraken met de Koerden in dit gebied tot problemen leiden met Turkije. Het weer, vannacht kans op een mistbank. Het wordt 3 tot 9 graden. Het weekend is droog met geregeld zon. Morgen wordt het 18 tot 22 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de buren en sieren. Zandvoort heeft het.